ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een auto-ongeluk in het noordwesten van Spanje is Liverpool-voetballer Jogo Jota overleden. Hij was ook Portugees international. Correspondent Edwin Winkels las een bericht van de voetbalbond van dat land. Dat is inderdaad zijn dood bevestigen en, eh, en betreuren. En dat zeggen dat hij behalve een fantastische voetballer... vooral een uitzonderlijk persoon was die heel vrolijk was... en gewaardeerd werd door zowel zijn medespelers als de tegenstanders. Jota werd afgelopen seizoen kampioen van Engeland met Liverpool. Hij maakte voor de ploeg van trainer Arne Slot in de competitie zes doelpunten. Jota was 28. Het aantal meldingen van tekenbeten was de afgelopen weken hoger dan in de afgelopen twee jaar. Het waren er in juni 3500. De meeste mensen werden gebeten tijdens het wandelen of tijdens het tuinieren. De brandweer op Kreta heeft moeite om een grote natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur heeft meerdere huizen verwoest. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Wel hadden sommige mensen ademhalingsproblemen. 1500 mensen op het Griekse eiland zijn geëvacueerd. En hoe ziet Nederland eruit over 35 jaar, in het jaar 2060? Een adviesbureau van de overheid heeft het uitgezocht en komt met verschillende scenario's voor de toekomst. Veel is nog onzeker, zeggen de onderzoekers. Al kunnen ze sommige dingen echt al wel zeggen. Bijvoorbeeld dat ons land sterk gaat vergrijzen. En er is nog iets dat ze tegenkomen in alle scenario's. Net zoals we zometeen eh, veel meer eensgezinshuishoudens hebben. We bouwen nog steeds heel veel eh, woningen voor gezinnen. Maar waar we echt behoefte aan hebben in de toekomst is kleinere woningen voor eenpersoonshuishoudens. Dat is ook een hele robuuste uitkomst. Het adviesbureau denkt dat hun toekomstplaatjes van pas kunnen komen voor politici als die keuzes moeten maken voor de lange termijn. Ja, het weer prima zomerdag, veel zon, aan de kust wordt het een graad of 20. In Zuid-Limburg kan het 25 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file rond Amsterdam... door de werkzaamheden aan de A10. Op de A5 vanuit Hoofddorp heb je nog 20 minuten vertraging... voor de aansluiting met de A10. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je een half uur in de file... voor knooppunt Koenplein. En op de A9 heb je ook nog een half uur tijdverlies van Alkmaar naar Diemen. Het is daar druk tussen de afrit Haarlem en de afrit AMC... Op de A4 naar Amsterdam sta je nog een kwartier in de file... tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp. En op de A10 Noord is het druk.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 Hij wordt verdacht van het plegen van online misdrijven. De verdachte zal morgen worden voorgeleid bij de rechtercommissaris. Liverpool-aanvaller Jogo Jota is bij een verkeersongeluk in Spanje om het leven gekomen. De 28-jarige Portugees zou samen met zijn broer van de weg zijn geraakt...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 Zandvoort. ZFM. we live in a greedy little world that teaches every little boy and girl to earn as much as they can possibly, then turn around and spend it foolishly. We created us a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to grow and blow it all So it's shopping every Sunday at the mall All we ever want is more A lot more than we had before So take me on your home Consolidate so you can not afford To go and spend some more when you get bored All we ever want is more A lot more than we had before So take me to the question And you're of course the answer Just hold me close boy Cause I'm your tiny dancer You make me shake and I'm And when I see you get so hot, my sense is out the door.